Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Premier Charles Michel en verschillende ministers zijn aanwezig. De oud-voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy... werd tien jaar geleden door Tinnemans gevraagd om iets te zeggen op zijn begrafenis. Op verzoek van de familie wordt een ingetogen plechtigheid gehouden. In de basiliek zijn 800 aanwezigen. De Belgische oud-premier overleed vorige week op 92-jarige leeftijd. In de Duitse plaats Winterberg is een man om het leven gekomen bij een ongeluk op een bobsleebaan. Twee anderen raakten zwaar gewond. De drie mannen waren in de nacht met een kinderslee de baan afgegaan. Beneden botsten ze op een trekker die daar geparkeerd stond. Om vier uur ochtends hoorde een getuige iemand om hulp roepen. De gealarmeerde hulpdiensten kwamen te laat voor één van de mannen. Hij overleed ter plekke, de andere twee zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het Indonesische ministerie van Transport onderzoekt het vluchtschema van Air omdat de luchtvaartmaatschappij maar een vergunning had voor vier dagen in de week en niet op zondag had mogen vliegen. De vlucht van Indonesië naar Singapore verdween zondag van de radar met een boord 162 mensen. De verantwoordelijk ambtenaar zegt dat AirAsia mogelijk zijn vliegvergunning kwijtraakt. De Spaanse politie heeft twee Nederlandse leden van de motorclub Satudara aangehouden in Torremolinos. De twee reden rond in een gestolen auto met een vals kenteken. Ze worden aangeklaagd voor autodiefstal en fraude. De Spaanse justitie gaat sinds 2013 de gangen na van motoclubs zoals Satudara, Hells Angels en No Surrender. Omdat die in Spanje bedrijven opzetten om crimineel geld wit te wassen. Het weer een wisselvallige dag, regen en motregen, mogelijk ook natte sneeuw.